en dreigde naar de rechter te stappen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. In Limburg kans op mist. Morgen wordt een grijze dag en 14 graden. Na morgen blijft het grijs en neemt de kans op regen toe. Dit was het en...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 We zijn er nu 23 naar boven getakeld. Als het zo voorspoedig blijft gaan, wordt de 33ste morgenochtend vroeg met zijn familie herenigd. De meeste mijnwerkers zien er goed uit, maar ze moeten wel allemaal eerst 48 uur naar het ziekenhuis ter observatie. Mensen die een tweede huis willen kopen zoeken dat steeds vaker in eigen land. Dat blijkt uit onderzoek onder bezoekers van de Second Home International beurs. In 2005 had 5% van de bezoekers een voorkeur voor een tweede huis in Nederland. Nu is dat 13%. Volgens de organisatie van de beurs leidt het betere huizenaanbod tot een grotere vraag. Spanje is het populairste land voor een tweede huis. VN-veiligheidsraad heeft de internationale missie in Afghanistan verlengd met een jaar. De 120.000 man sterke ISAF-troepenmacht mag nu tot 13 oktober 2012 blijven. Veiligheidsraad riep de internationale coalitie op om ook in de toekomst nauw samen te werken met de regering Karzai. Vier krakers zijn veroordeeld tot taakstraffen voor de rellen in de Spuistraat. De rechtbank in Amsterdam legde drie krakers kregen 60 uur taakstraf. Eén kraker kreeg 80 uur. Begin deze maand liep een demonstratie tegen het kraakverbod uit de hand. Zo'n 200 actievoerders gooiden met stenen naar de politie en richtten vernielingen aan. Mark van Bommel kan voorlopig niet voor Bayern München spelen. Volgens de clubarts heeft hij te veel last van een knieblessure. Van Bommel speelde gisteravond nog 70 minuten mee in de Interland tegen Zweden... tot ongenoegen van zijn club. Bayern München eiste gisterochtend dat Van Bommel naar zijn club zou terugkeren... omdat zijn knie opspeelde, maar